7 uur. Gert Kluk met het Journaal. China heeft een ruimtevaartuig laten landen op de achterkant van de maan... meldt de Chinese staatstelevisie. Het is voor het eerst dat een land dat voor elkaar heeft gekregen. De maanlander Chang'e 4 gaat drie maanden onderzoek doen. Het ruimtevaartuig werd al begin december gelanceerd... maar heeft nu pas de landing ingezet vanwege het zonlicht op de landingsplek. De maanlander heeft zonlicht nodig om energie op te wekken. De achterkant van de maan is meestal donker. Reddingswerkers hebben inmiddels 33 lichamen geborgen... in de ravage van het appartementencomplex in de Russische stad Magnitogorsk. Dat melden Russische persbureaus. Zes van de slachtoffers zijn kinderen, onder wie een meisje van drie. De autoriteiten hebben weinig hoop dat er nog levende slachtoffers onder het puin worden gevonden. De temperatuur in Magnitogorsk ligt rond de min 20 graden. Volgens het Russische ministerie van Noodsituaties is de instorting waarschijnlijk het gevolg van een gasexplosie. Werknemers die onder een C.O. vallen kregen er in 2018 gemiddeld 2,1% loonsverhoging bij, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is de grootste stijging sinds 2009, het eerste volle jaar na het begin van de economische crisis. En volgens salarisstroken verwerken raad stijgt voor bijna iedereen dit jaar het bedrag op de loonstrookjes. Zo kunnen bijvoorbeeld werknemers in de metaalsector rekenen op 2,5% meer netto loon. Mensen met een modaal inkomen die niet onder een CO vallen... gaan er het meest op vooruit, namelijk netto 59 per maand, al dus raad. President Trump weigert een compromis met de Democraten te sluiten... over de financiering van de muur met Mexico. Tijdens zijn eerste kabinetsbijeenkomst dit jaar zei hij de Amerikaanse overheid... zolang als dat nodig is, dicht te houden. De Amerikaanse overheid is sinds 22 december gedeeltelijk op slot. Trump wil 5,6 miljard dollar voor de bouw van de muur... maar de Democraten weigeren daarmee in te stemmen. Het weer de meeste plaatsen bewolkt, hier en daar een bui. In het zuidoosten mogelijk natte sneeuw. Het blijft bewolkt vandaag, weinig wind en het wordt rond de 6 graden. Morgen ook grijs en soms wat regen.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 Merry Christmas, baby. You sure been good to me. I haven't had a tardy this morning up like a Christmas tree. Well, I wanna wanna bring it a little bit high. Well, I well I wanna bring it a little bit high. Haven't had a thought of this morning. But I'm all lit up. But I'm all lit up. But I'm all lit up. the joy to my life. Don't leave me here with these tears. Come and kiss this pain away.